9 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Voor het eerst sinds het begin van de crisis in 2008 is het gemiddelde vermogen van Nederlanders niet gedaald. Een huishouden heeft volgens het CBS nu gemiddeld 19.000 euro, net zoveel als een jaar geleden. In 2008 was het gemiddelde vermogen nog 47.000 euro. Het is daarna flink gedaald door de economische crisis, de gedaalde huizenprijzen, de werkloosheid en malaise op de beurzen. Bewoners van Laren in het Gooi hebben het hoogste vermogen, gemiddeld 250.000 euro. Lelystad is met gemiddeld 1600 euro de armste gemeente. Pakistan heeft vier mannen geëxecuteerd die betrokken waren bij een aanslag op een school in Peshawar. Daarbij kwamen een jaar geleden 134 kinderen om. De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd opgeëist door de Taliban. De vier mannen zijn burgers, ze werden veroordeeld door een militaire rechtbank. Eerder werd al een aantal militairen geëxecuteerd. Pakistan had de doodstraf afgeschaft, maar voerde die na de aanslag op de school weer in. Zwangere vrouwen moeten in de laatste periode van hun zwangerschap worden ingeënt tegen kinkhoest. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan minister Schippers. Nu wordt een baby vanaf zes weken ingeënt tegen de ziekte. Door vroege vaccinatie is het bekind meteen na de geboorte beschermd. Kinkhoest kan dodelijk zijn voor pasgeboren kinderen en komt steeds vaker voor in Nederland. De Gezondheidsraad denkt dat er per jaar 100 zieke baby's minder zijn als er al tijdens de zwangerschap wordt gevaccineerd. Montenegro kan lid worden van de NAVO. Het voormalige communistische land is door de ministers van Buitenlandse Zaken uitgenodigd om zich aan te sluiten als 29ste land. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg heeft Montenegro gefeliciteerd. Het land hoorde vroeger bij Joegoslavië. Later, toen het uiteenviel, hoorde het bij Servië... tot Montenegro zich in 2006 onafhankelijk verklaarde. Het weer, in het noorden wat motregen, in het zuiden droog en af en toe zon... en het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NMS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden, 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden bij Muidenberg 10 kilometer. heeft te maken met bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwebrug 8 kilometer. Ook dat komt door bergingswerkzaamheden.